Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist 4,5 jaar cel onvoorwaardelijk tegen voormalig advocaat Ines Wesky. Zij zou criminele berichten van en naar haar cliënt Ridouan Taghi in de gevangenis hebben doorgespeeld. Volgens het OM is hiermee sprake van een ernstige ondermijning van de rechtsstaat. Pesky sprak de beschuldigingen vandaag opnieuw tegen. Ze herhaalde dat ze vanwege haar geheimhoudingsplicht als advocaat... verder niets zal zeggen over haar contact met Taghi. Wel beschreef Wesky de afgelopen drie maanden geëmotioneerd als een ondraaglijke periode. Halverwege de dag vertrok ze uit de zittingszaal. Het verlagen van de accijns op brandstof levert met name de bevolkingsgroep met hoge inkomens veel op. Zij maken namelijk meer autokilometers dan de groep Nederlanders met een laag inkomen. Dat heeft onderzoeksinstituut TNO geconstateerd. Tegelijkertijd is het zo dat mensen met een laag inkomen die wel veel rijden... het hardst zijn getroffen door de prijsstijgingen en dus ook het meeste baat hebben bij accijnsverlagingen. Parijs gaat meerdere plekken in en rond de stad beter beveiligen... vanwege een verhoogde terroristische dreiging. Het gaat onder meer om religieuze en culturele gebouwen... en kantoren van banken. Aanleiding voor de extra maatregelen is de verijdelde aanslag... vorige week op een kantoor van de Bank of America in Parijs. Een Duitse kunstenaar heeft in Rusland bij verstek 8,5 jaar cel gekregen omdat hij carnavalswagens had gebouwd met president Poetin erop. De man uit Duitsland gebruikt zijn creaties regelmatig om de spot te drijven met de Russische staatshoofd. Op een van de wagens werd de Russische leider afgebeeld in een gevangenispak met bloed aan zijn handen. Volgens een rechtbank in Moskou is de kunstenaar daarom schuldig aan het verspreiden van valse informatie over de president. De Duitser zal de straf hoogstwaarschijnlijk niet uitzitten, want hij is niet in Rusland en wordt daar ook niet uitgeleverd. Het weer vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is een graad of 10. Morgen eerst droog met wolken en zon. Later valt er wat lichte regen bij opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu ongeveer 60 kilometer file. Op de meeste wegen rijdt het goed door. De files die er staan veroorzaken maximaal 5 minuten vertraging. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn is de vertraging bij afrit Nieuwveen 10 minuten. Op de A27 van Gorkum naar Almere bij Hilversum ook zo'n 10 minuten oponthoud.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 Da-da. she come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. Fm 106.9 FM. it out, work it, hustle.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 Frankrijk gaat meerdere plekken in en rond Parijs beter beveiligen vanwege een verhoogde terroristische dreiging. En dat gebeurt na een aantal arrestaties en een verijdelde aanslag op een bankgebouw. De nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Gorkum zijn op 29 april, dus in de meivakantie. Deze week werd besloten dat de verkiezingen over moeten naar vermoedens van fraude. Het weer. Morgen is het eerst droog met wolken en zon. Later valt er wat lichte regen bij opnieuw zo'n 10 graden. Dit is ZFM. can be a little stubborn sometimes You might say a little righteous and too proud I just wanna find a way to compromise Cause I believe that we ZFM.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 There's no need to drive. Keep the glass filled up. I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah. Wanna just set it off, think it off just get onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party, cause tonight'll go all the way. That's cool with me, pretty cool girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party, cause tonight'll go all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. to mess things up. Cause we all came here to party tonight. It's Everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Up, we're having a party. Cause I'm never going all the way. Oh, that's cool with me, girl. Come chill with me. Up to the after party stops at the break of dawn. We'll grab our coats and make our way up to the door.